Dielke met het NOS-journaal. In Sudaan is op oud-premier Mahdi vrijgelaten. Mahdi werd in mei opgepakt omdat hij kritiek had op de regering. Hij zei dat hij geweld had gebruikt tegen burgers in de regio Darfur. Daar woedt al jarenlang een strijd tussen verschillende stammen en milities. Volgens de oud-premier maakten militairen zich in Darfur schuldig aan verkrachting en het schenden van mensenrechten had voor zijn kritiek de doodstraf kunnen krijgen. Met zijn vrijlating hoopt de regering de politieke spanning in Soudaan te verminderen. Volgend jaar worden in het land verkiezingen gehouden. Paus Franciscus brengt in september een bezoek aan Albanië. Het is de eerste Europese reis van de paus. Hij ziet het eendaagse bezoek als eerbetoon aan de slachtoffers van het communistische regime. Dat zei hij op het Sint-Pietersplein in Rome. Volgens een woordvoerder van het Vaticaan heeft de paus met opzet gekozen voor een land in de marge... met een geschiedenis van armoede en vervolging vanwege religie. In Albanië wonen maar weinig katholieken. De meeste inwoners zijn moslim. Bondscoach Paul van As van het Nederlands hockeyelftal twijfelt na de verloren WK-finale tegen Australië over zijn toekomst bij Oranje. Komende tijd gaat hij in gesprek met de bond om te kijken of hij op het volgend WK nog revanche wil nemen. De Nederlandse hockeymannen verloren de WK-finale kansloos met 6-1. Het was voor het eerst in 16 jaar dat Oranje op het mannentoernooi in een WK-finale stond. De Nederlandse vrouwen werden gisteren wel wereldkampioen. En op het WK voetbal heeft Zwitserland zijn eerste wedstrijd op het nippertje gewonnen. In blessuretijd werd het 2-1 tegen Ecuador. Het winnende doelpunt in de hoofdstad Brasilia was van Haris Severovic. Het weer, het klaart op, de temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen bewolkt met kans op motregen, tot 17 of 18 graden. Dinsdag veel zon, bij maximaal 22 graden. En dat was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort? zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 998 hier op CFM Zandvoort. En mijn naam is Benno Veugen. Je gaat luisteren twee uur lang naar New Age muziekprogramma. En ons eerste werkje is In the Presence of the Most High van Robert Killaghan en de Bhakti Bliss. Nummer 2, wat het dan allemaal ook mogen zijn. Goed, ehm, ze hebben natuurlijk een website. En op die website staat waarschijnlijk het hele verhaal. Ik heb het in ieder geval nog eh, niet bekeken. De bekering eerlijk. En dat kan je te weten komen via de website van Peaceful Radio. peacefulradio.eu Heel veel luisterplezier. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate, Bhagavate Vasudevaya Om Namo, Om Namo Bhagavate, Bhagavate Vasudevaya Bhagavate. Bhagavate. Vasudevaya. amor. you. home. Thank insanity.